Gert Kluk met het NOS-journaal. In Valencia is de Aquarius aangekomen, het migrantenschip dat vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. Eerder vanochtend arriveerde al een schip van de Italiaanse kustwacht... dat een deel van de ruim 600 opvarenden van Aquarius had overgenomen. Een derde schip is nog onderweg. Waarschijnlijk komen alle migranten die een week geleden aan boord werden genomen door de Aquarius... allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje. De Duitse bondskanselier Merkel wil op korte termijn een aparte top inlassen met landen die de meeste migranten opvangen. Die top moet dan binnen anderhalve week worden gehouden, nog voor de EU-top van eind deze maand in Brussel. Dat meldt de Duitse kant Bielt op basis van regeringsbronnen. Merkel wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen te bespreken. Op de A4 bij Badhoevedorp is vannacht een ambulance gecrashed en op zijn kant terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat zijn de ambulancemedewerkers niet gewond geraakt. Wel is er veel schade. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Er waren, voor zover bekend, geen andere voertuigen bij betrokken. In Duitsland in de buurt van Münster zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon de zes inzittenden gewond geraakt. De luchtballon kwam volgens de politie terecht in een regenbui en werd door een windvlaag samengedrukt. Daardoor stortte de ballon zo'n 10 meter naar beneden en kwam in een open veld terecht. Ook een medewerker van het ballonvaartbedrijf raakte gewond. Hij viel toen hij naar de plaats van het ongeluk liep. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft voor het eerst TBS met dwangverpleging geëist tegen een verdachte. Het gaat om de man die zijn stiefkinderen ernstig mishandelde en vermoorde. Ook wil het OM dat hij 15 jaar de cel ingaat. Mocht de rechter meegaan in de eis, dan moet de man naar Nederland komen. Aruba heeft geen TBS-kliniek. Het weer even zon, plaatselijk een bui, het wordt 16 tot 20 graden.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 The way you smile just be the way you sing off key, the way you haunt my dreams. Oh no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bump. you've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Take That Away From Me, Barbara Windsor en Joe Longthorn. Een stuk geschreven door eh, George en Ira Gershwin. Voor een, eh, een, een van de muzikale films uit de jaren 30 met eh, Fred Astaire en Ginger Rogers. Deel 2, zeer Jazz. Live uitgezonden vanuit de Tolweg 10A zoals altijd nodig ik graag luisteraars uit om gewoon spontaan langs te komen om een praatje te maken of iets te vragen of te vertellen over jazzmuziek. Neem je lievelingscd mee en bedraai hem gelijk hier peden in de uitzending. Ik had in deel 1 al een kleine verwijzing naar de Vaderdag... Eh, in de vorm van de vreselijk trieste blues van eh, eh, de meneer eh, Rubber Legs. En één stukje doen we nog ter gelegenheid van deze dag. En dat kan eigenlijk niet missen. Dat zou moeten zijn Rosemary Clooney, My Heart Belongs to Daddy. off a game of golf. I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. Cause my daddy, he treats it so well. I never dream of making the team. My heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da da da da da da da da. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again.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 If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you. And That's what storms were made for And you shouldn't be afraid For there'll be pennies from heaven For you Het was uh, eh, Mel met het stuk Penny from Heaven. En dat is oorspronkelijk bekend geworden door eh, Bing Crosby. Het liedje werd in 36 genomineerd voor een Oscar. Maar eh, daar werd het weggestemd ten gunste van de song The Way You Look Tonight. Um, ehm, Mel die dit zong, is niet alleen een onwaarschijnlijk goede zanger gebleken. Maar ook, er was ook een fenomenaal slagwerker. Hij kon eh, als geen ander ook heel goed sketten. Hij zat ritmisch helemaal eh, in elkaar. Zoals uh, waar, op een manier waar jazzmuzikanten alleen van dromen. Ik ga nog een stukje laten horen. Gezongen door Mel Tormé. En dat is een stuk ook van Gerswin. Eh, en dat eh, een van de laatste liedjes die Gerswin heeft eh, voltooid voor zijn vroegtijdige dood. het was een beetje een ongewone melodie. hij noemde dat zelf zijn Brahms-song. En zijn broer Ira, die schreef al de teksten, ook hier... die vond het meer een kerkachtig liedje. En de originele uitvoering, kerkachtig of niet... die zou uitgroeien tot een van de grote gerswin favorieten Veertien weken lang stond het in de hitparade destijds... waarvan een aantal weken op nummer één. En ironisch genoeg de enige gerswin song die zo'n commercieel succes werd. En dan heb ik het over Love, Love Walked In... gezongen door Mel Torme. walked in with you. Ja, Chewberry Jam door het orkest van Chewberry. Bij de zoektocht naar eh, steeds maar mooiere en eh, interessantere uh, jazzopnames... ben ik ineens gestuit op een, een Engelse trompetist... waar ik nog nooit van gehoord had, waar ik versteld van stond. En toen ging ik zoeken in de geschiedenis en in de jazzboeken blijkt het een hele bekende eh, en eh, gewaardeerde trompetist te zijn. Ik had er nooit van gehoord. Hij heeft fantastische orkesten. En eh, ik ga nu twee opnamen laten horen met een fantastisch swingbandje. Dick Suthalter en his London friends. En die gaan we horen in Dream a Little Dream of Me. Dick Suthalter en his London Friend. De, een deel van de Friends wordt gewisseld. En er komen nieuwe Friends. En dan is er weer een begeleidingsgroep. En dan gaat hij spelen met zijn Friends. The Blue Room. schoot er bijna voorbij. De bassist voor de laatste noot. Eh, ik wil graag dit, eh, dit blokje Dick Sult, Suthalter en his London Friends afsluiten... met een eh, kleine bezetting, zonder slagwerken... piano, gitaar, trompet en bas. En dat is een stukje Isn't It a Lovely Day. is eh, Ben Webster live. Our love is here to stay. Dan ga ik nu iets draaien van onze Haarlemse José Koning. Die heeft in 2001 eh, een cd opgenomen. Eh, een, een harte wens van haar om in het, centrum van de Bossa Nova in Brazilië... een cd op te nemen met allemaal muzikanten die daar vandaan komen. En zij heeft dat voorbereid in Nederland met eh, de gitarist eh, Leonardo Amuedo. En uh, het is een mooi product geworden. Het grappige is dat er één stukje op staat. Eh, het zijn allemaal bossa's en allemaal speciaal geschreven dingen, ook bestaande dingen. Eén stukje. En dat kennen we allemaal. Ik eh, wil het graag laten horen. De Braziliaanse naam is Silencio en Amsterdam. Amsterdã, toda a gente dorme. Uh, uh, uh. carros em silêncio descansam de seus donos. A rua vazia, tão nua, tão fria. Estou sou feliz sem ninguém. Silêncio em Amsterdã, toda a gente ama. Uh, casais domesticados se abraçam em suas camas. Eu ando em silêncio, mas o silêncio chama. Meu nome é desamparo. Perdido nessa trama, o vento frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia ter fim. Cidade vazia, será que algum dia eu vou ter alguém? Uh, uh. Silêncio em Amsterdã, será que amanhã serei feliz? toda a gente ama. Casais domesticados se abraçam em suas camas. Eu ando em silêncio, mas o silêncio chama. Meu nome é desamparo, perdido nessa trama. O vento frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia tem fim. Cidade vazia, será que algum dia eu vou ter alguém? was eh, Don Bias. All the Things You Are. Wij naderen het einde van deze uitzending ZFM Jazz op zondag. En eh, ik ga alvast afscheid nemen. We, gaan, eh, we hebben net gehoord bij José Koning een accordeon. Dat was meneer Sivuka. Die begeleidde haar prachtig. En ik wil nu eindigen met de Dutch Winkelers Band die onze Johnny Meijer begeleiden. Eh, als een, eh, nou goed, klaar. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond.